Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders heeft de volledige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. Bovenin de lijst met 80 namen staan onder meer Gidi Markensauer, Kamervoorzitter Martin Bosma en oud-asielminister Marjolein Faber. Gisteren maakte Wilders al de bovenste vier namen van de PVV-kandidatenlijst openbaar. Dat waren afgezien van hemzelf nieuwkomers in de Haagse politiek. VN-chef Guterres is bezorgd dat het stoppen van humanitaire pauzes in Gazastad zal leiden tot nog grotere rampen. Door de opsporting worden levens verder bedreigd en kunnen hulpverleners minder goed hun werk doen volgens hem. Daarnaast zou het honderdduizenden mensen dwingen om verder naar het zuiden te trekken. Het Israëlische leger heeft Gazastad aangemerkt als gevaarlijke gevechtszone. En dat betekent dat de aangekondigde dagelijkse humanitaire pauzes daar niet meer gelden. Of de eerder beloofde noodhulp ook stopt, is niet bekend. De explosie op het terrein van Friesland Campina in Borculo vorige maand... werd veroorzaakt door een fout bij het lossen van een chemische stof. Een vrachtwagenlading zou niet zo goed zijn gecontroleerd... waardoor zoutzuur werd gelost in een tank met salpeterzuur... en een chemische reactie ontstond. Er loopt nog een onafhankelijk onderzoek naar de explosie in Borculo. Een slaapfeest voor kinderen in een huttendorp in Blijswijk... kon afgelopen nacht niet doorgaan vanwege intimidatie door jongeren. De kinderen zouden in hun zelfgebouwde hutten slapen... maar een groep van zo'n 20 jongeren gooide eieren, hout en vuurwerk naar de hutten... meldt de regionale omroep Rijnmond. Toen er ook een vechtpartij ontstond tussen de jongeren en omstanders... beloot de organisatie het slaapfeest af te breken. De organisatie wil in gesprek met de gemeente om dit voor volgend jaar te voorkomen... Het weer, nog enkele buien, maar het klaart geleidelijk aan op. Vannacht is het nagenoeg droog bij een graad of 13. Morgen regelmatig zon, later opnieuw kans op buien. Het wordt maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute.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 It's a Monday, kind of Tuesday, and Cause it's a Monday, kinda Tuesday, and I'm wishing it was Friday night. dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Back two feet, get up and dance. Dance. to that said, I would not be who I am without this. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got two feet, get up and dance. Got Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a pull up. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. no on your skin And the way that our kisses taste Sweeter after drinking And the way that I rage into your love While you breathe me in Just so you can fill me with you even get my life want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.